uur. Zampersen met het NOS-journaal. Kamala Harris zegt dat ze haar verlies bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen accepteert. Ze noemde dat in een toespraak de basis van democratie. Harris sprak haar aanhangers toe bij haar voormalige universiteit in Washington. Ze zei verder zich in te blijven zetten voor abortus, een van haar belangrijkste verkiezingsthema's. President Biden heeft Donald Trump telefonisch gefeliciteerd met de verkiezingsoverwinning en hem uitgenodigd in het Witte Huis. De president zei ook zich in te zetten voor een soepele machtsoverdracht. Verder riep hij Trump op om het land samen te brengen. Vandaag zal Biden voor het eerst sinds de verkiezingen het volk toespreken. De speech staat gepland om 5 uur Nederlandse tijd. In Duitsland heeft de liberale FDP zijn ministers teruggetrokken uit de regeringscoalitie. Aanleiding is het ontslag van de liberale minister van Financiën Lindner. Hij werd gisteravond weggestuurd door bondskanselier Scholz. Die zegt dat Lindner wetten blokkeerde en dat daardoor het vertrouwen weg was. Scholz gaat nu verder met de Groenen. In januari volgt er een vertrouwensstemming in het parlement. De verwachting is dat Scholz die verliest en dan volgen er waarschijnlijk in maart nieuwe verkiezingen. Dat is een half jaar eerder dan gepland. De Australische Rachel Gunn is per direct gestopt met breakdansen. Aanleiding is de vele kritiek die ze kreeg na haar optreden bij de Olympische Spelen afgelopen zomer in Parijs. Gunn viel op door haar bijzondere bewegingen. Zo sprong ze op en neer als een kangoeroe. Ze haalde nul punten en kwam niet door de groepsfase heen. Op sociale media werden veel grappen over haar gemaakt. De Australische breakdancer zegt dat ze het mentaal niet meer kan opbrengen om zich op wedstrijden voor te bereiden.